Na afloop van de finale werd ook de puntentelling van de halve finales bekend. En daaruit blijkt dat Treintje Oosterhuis voor Nederland dinsdag 14e van de 16 is geworden. Om door te gaan had ze bij de beste 10 moeten zitten. In Rusland kunnen buitenlandse organisaties vanaf nu worden aangemerkt als ongewenst. President Poetin heeft een wet ondertekend waardoor dat mogelijk is. De Russische overheid kan de organisaties vervolgens verbieden en hun medewerkers vervolgen. Amnesty International, Human Rights Watch en de VS zeggen dat dit onderdeel is van de aanhoudende harde aanpak van andersdenkenden in Rusland. In het oosten van Oekraïne is een van de commandanten van de pro-Russische separatisten gedood. Alexei Moskovroy stond aan het hoofd van een bataljon dat zich in de buurt van Lugansk bevindt. Hij stond kritisch tegenover de andere leiders van de pro-Russische separatisten en was tegenstander van het bestand dat in Minsk werd gesloten met Kiev. Door extreme temperaturen zijn de afgelopen week in India meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Op sommige plaatsen werd gisteren een recordtemperatuur gemeten van 48 graden Celsius. De meeste doden vielen in de zuidelijke deelstaten waar het al weken veel warmer is dan gebruikelijk. Het totale dodental staat daar op ruim 300, meldt The Times of India.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 It's like you're lost at sea. You say you don't. when helemaal klaar voor. Heerlijk om weer een nieuwe aflevering van Crossroads te maken. Ik begin met drie nieuwe songs die misschien wel een kans maken om in de charts te komen. Als eerste hoorde je Sherry Lynn met What Are You Running For? Barry Michael is op mijn eiland, on my island. En Trisha Yearwood weet nog wie ik ben. I remember you. There's no pain, no worries and no deadlines. And hallelujah, there's no rain on my island. No making plans. There's no laundry and no dishes. No crazy ex girlfriends on my island. Mm -hmm. There's a drive-in on the beach, playing movies all night long. And there's a jukebox in the bar, filled with all my favorite songs. Love is easy, life is perfect, even though I've yet to find it. I know everything is beautiful on my island. There's no bills, no long lines to wait in, no need for feel good pills. On my island, there's no bad dreams. There'll never be a shortage of cookie dough ice cream on my island. Mm Supermodels bring me pizza. There's a daiquiri in my cup and I dance till I fall down, then I sleep till I wake up. It's heaven here on earth, even though I've yet to find it. If I close my eyes, I can be on my eyes. Lang is my producer at my studio at home. I got a flat screen in my workshop and Sports Center's always on. I got a 40-foot jacuzzi and my charcoal grill behind it. The only place I can find my sanity is on my island. If I close my eyes, I can be on my island. Mm -hmm.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 I'm all alone. You're all around. I tell you things, yeah, I talk out loud. Ever since. I close my eyes like a dream. You come back to life. I can't escape your love, your life goes on dit eerste uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De original van deze week is van rocker Bob Seger. En natuurlijk ook aandacht voor product uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Het nieuwe album van Alison Moorer, Down to Believing, voelt een beetje als een comeback. Het is haar negende album nadat ze midden jaren 90 debuteerde op de soundtrack van de film The Horse Whisperer... Haar meest recente album, Kraus, dateert van vijf jaar geleden. En hoewel Moorer in interviews heeft aangegeven dat ze in die periode nooit gestopt is met songschrijven, richtte ze zich compleet op haar privéleven en haar in 2010 geboren zoon, waarbij later autisme werd geconstateerd. We gaan luisteren naar de titelsong van het album. Cowgirl is een Marshall Tucker Band klassieker in de uitvoering van Boy Plus Girl. Hangt tegen de bluegrass aan. lips of another man. Ooh, gone, forget all about it. Nummer 1 country hit. Rodney Crowell hoeven we nauwelijks voor te stellen. De nu 64-jarige Texaan heeft ruim 30 albums op zijn naam. Rodney Crowell draait al heel wat jaren mee in de country scene. Als begenadigd singer-songwriter. Als songwriter vind ik hem zeer geslaagd. En dat vinden veel collega's van hem ook. Want er zijn behoorlijk wat liedjes van hem door anderen gecoverd.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 There were trains, and we outrun them. There were songs, and we outsung them. There were brighter days, never ending. There was time we were burning. There were rhymes and we were learning. There was all the love two hearts could hold. we outlasted. There was pain, but we got past it. There were last goodbyes still left unspoken. There were ways I should have thrilled you there were days when I could have killed you. You're the only I still love you De samenhang van Harris en Crowell op een nieuwe album The Traveling Kind is feilloos. De afzonderlijke stemmen zijn zo begaafd dat ze elkaar net zo goed in de weg hadden kunnen zitten. Maar het duo zingt prachtig ingehouden, naast en tot elkaar. De tweestemmigheid komt het beste tot zijn recht in de stevigere rootsliedjes. Maar ook een song als No More Memories Hang is niet te versmaden. Crossroads, Kees de Haan. Bob Seger heeft er al een lange muzikale carrière op zitten... voordat hij met zijn Silver Bullet Band uiteindelijk de meeste platen verkoopt. Against the Wind is het enige Bob Seger album... dat in de Verenigde Staten tot nummer 1 in de albumcharts reikt. Against the Wind wordt ook door country supergroep The Highwaymen opgenomen... voor hun debuutalbum. Straks een cover van deze song. Nu eerst het origineel. like yesterday. But it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low end. And the secrets that we shared. The mountains that we left to prove Texas afkomstige Bianca Caruso speelde lange tijd in de groep Freddy en Francine. Sinds kort staat ze op eigen benen met als eerste resultaat het album Bravedo, waarvan ik de titelsong draai. Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Dit blokje is voor twee derde gevuld met Tex-Mex muziek uit Limburg. Prenda Del Alma ken ik van Los Lobos, maar er is ook een uitvoering van Dwayne Verheide en zijn groep. Met Victoria Eamon doen we het rustiger aan als ze Old Tears vertolkt, om vervolgens het vuurtje weer aan te wakkeren met Canción del Mariachi van Pinchitos Caliente. wekelijks op dit station. 谁都懂。 Crossroads, hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Dando mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, ay, mi morena tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Un mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Op haar negende album is Alison Moore meer dan ooit gedreven door haar persoonlijke leven. Een uitzondering vormt de Creedence Clearwater Revival klassieker Have You Ever Seen The Rain. Puikstukje vakwerk overigens. Jij bent de reden dat ik zo meteen nog een uur terugkom. John Fogerty kan het beter verwoorden. You're the reason. Tot zometeen. meteen.